Our lips shouldn't touch. van de meest zwoele nummers ooit gemaakt, vind ik persoonlijk hoor. Doris Day, Move Over Darling uit 1964 alweer. Aan het begin van een nieuwe show op deze, nou toch wel heel aardige zondagmorgen. Welkom bij de show, gaat duren tot 12 uur en ik ga je oren verwennen met heerlijke muziek.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 The world will always welcome lovers as time. Hele aparte muziek van Steely Dan. Die we niet vaak horen eh, op de radio helaas. Want het is eh, ja, wel lekker natuurlijk. Zeker op deze zondagmorgen. Je FM en daarvoor Harry Nilsson met As Time Goes By. Straks, over een eh, paar minuten al, nou ja, een paar minuten, een kwartiertje ongeveer, gaan we praten met Ingrid Rep. Zij is van KBO PCOB en zij gaat het hebben over ja, de angst die leeft bij senioren voor hackers er gebeurt veel ellende qua eh, criminaliteit eh, op internet.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 En in 2010 natuurlijk naar aanleiding van zijn overlijden. En voor Olita Adams en Rhythm of Life hier in de show. Het is een aardige dag vandaag. Eh, het was een plezier om hier naartoe te komen naar de studio in Het was eh, ja, nou, een leuke rit, zal ik maar zeggen. En eh, het is ook lekker aangenaam in de studio. Ook ondanks het feit dat het hier maar 19 graden is, weet je wel. Want ook hier bij GoFM doen we mee aan eh, ja, de klimaattoestanden, zal ik maar zeggen. Straks, ik zei het al, eh, gaan we praten met KBO-PCOB. Dat is een ouderenbond over eh, de grote angst van ouderen dat ze gehackt worden. En is die angst terecht? We gaan het straks horen over een minuut of zes, zeven. Maar eerst iets heel aparts. Een hele antieke Quantanamera. Je kent het, het komt van Cuba. En het komt van Dino Garcia. de donde crece la palma. Yo soy un hombre sincero, de donde crece on this earth for a short while. And though your dreams may toss and turn you now, this world to see better days? Will you carry the words of love with you? Will you ride the great white bird into heaven? And though you want to last forever, you know you never will. You know you never will. And goodbye makes the journey harder still. Prachtig hè? Lang geleden dat dit eh, nummer gemaakt werd. En een genot voor het oor op de zondagmorgen. Na de derde bak koffie zou ik zeggen. Nino Garcia hoorde je hier ook bij uh, eh, Gove met Guantanamera. De oorspronkelijke mooie uitvoering uit 1966. Verder uh, Stevens en Oh Very Young. Tijd voor ons eerste onderwerp. Hier is mijn collega Herman de Bruin. Ik ga praten met Ingrid Repp. Ze is directeur van de KBO PCOB. En Ingrid, welkom. En meteen een felicitatie erachteraan, want eh, net de nieuwe directeur van KBO-PCOB, hè? Dat klopt, sinds eind maart. Ja, <laughs> ja. ja. Uitdagende baan? Ja, zeker. zeker. Heel veel te doen eh, voor senioren in het algemeen. Dat is mhm. eh, het belangrijkste. Maar ook voor wat betreft nou ja, de verenigingen het, is een, eh, het zijn eigenlijk eh, twee verenigingen die heel nauw samenwerken. Nou, daar liggen ook nog wel wat eh, leuke uitdagingen. Want het gaat om de senioren. Dat is het, de doelgroep waar jullie voor werken. En hebben je, heb je vaak onderzoeken, maar nu een onderzoek over gehackt worden. Ja, nou eigenlijk over angst. Het is mhm. een onderzoek naar angsten onder senioren. En daar is uitgekomen dat gehackt worden angst nummer één is. Is daar dan wat aan te doen? Ja, daar is wel wat aan te doen. In ieder geval goede voorlichting eh, mhm. geven. Eh, over eh, mogelijkheden om ja, wat, wat jezelf te beschermen tegen de, de criminaliteit die voorbij kan komen. Ehm, dus ehm, senioren geven zelf aan dat ze het prettig vinden om erover te praten op het moment dat er iets is voorgevallen dat ze bijvoorbeeld toch eh, ja, bestolen zijn op een of andere manier. Eh, en eh, daar bieden wij ook wat op aan. Daar hebben we gesprekspartners over levensvragen voor ontwikkeld. En dat zijn vrijwilligers die beschikbaar zijn voor senioren die daar over dit soort dingen willen praten. Ja, maar hoe kan je het dan voorkomen eigenlijk? Want dat is natuurlijk een van de belangrijkste dingen. Ja, ja, dat is dan wat in die voorlichting in ieder geval eh, eh, een belangrijk punt is. Dus je kan bijvoorbeeld denken aan het eh, nou ja, delen van informatie met je kinderen of kleinkinderen. Dat je mhm. Ehm, eh, ja, dat je meer eh, informatie hebt over de beveiliging van uh, internetbankieren bijvoorbeeld. Hè. Er zijn banken die zelf ook daar informatie over geven. Zorg altijd dat dit onderaan staat, want dan weet je dat het veilig is. en anders bij twijfel toch maar even bellen van klopt dit wel? Hebben jullie dit verzonden? Ja, precies. Dat soort de praktische tips die zijn er wel te geven voorkomen is beter dan genezen. Het is, eh, het is vinden... Eh, we hebben ook een, een, maand van senioren en veiligheid voor de boeg, maand april. Dat is eh, samen met het ministerie van Justitie en Veiligheid. En dan is in die maand is er ook nog extra aandacht voor, voor dit onderwerp. We hebben bijvoorbeeld een eh, woensdag gehackt dag en een vrijdag phishingdag dag eh, mhm. bedacht. Maar eh, om een beetje in te spelen op waar de mensen mee bezig zijn. En dan geven we ook extra informatie en workshops om het te laten zien. Dat helpt vaak ook wel. Nou ja, ja. dat kunnen we niet voorkomen. Maar we kunnen wel allerlei tips geven hoe het beter kan en hoe het te voorkomen. Want echt iets gratis, dat is er niet in Nederland hè? Nee. Ja, de zon komt gratis op, maar verder houdt het een beetje op. Ja, <laughs> inderdaad. Dus ja, eh, maar als je, je moet ook niet al te achterdochtig worden, vind ik dan. Want ja, dat is ook niet goed. Nee, inderdaad. Dat is ook mooi uit dit onderzoek gekomen. Dat uh, mensen, senioren wel angsten hebben. Maar eh, ja, zich daar niet zo door laten beperken. Dat ze zeggen van ja het is een goede raadgever, maar ik eh, wil niet eh, vanuit die angst eh, leven. Mhm. Maar ja, als er dan wel wat voorvalt, dan heeft dat wel mentale gevolgen. En daar moet je dan soms wel over kunnen praten met mensen. Maar, ja. En jullie hebben waarschijnlijk wel tips op de website staan waar mensen iets aan hebben om te voorkomen dat ze gehackt worden. Ja, zeker. Ja. En nou ja, we hebben ook in die maand, uh, die aprilmaand met dat thema, hebben we ook eh, folders hebben en nog veel meer informatie. En dat mhm. blijft ook langer geldig. Dus, ja, ja, mensen die even op de website kijken, die komen dat allemaal vanzelf tegen, denk ik. Ja, ja. zeker weten. Dat moeten ze doen. Ja. Eh, de website is kbo-pcob.nl, hè? Ja, klopt. klopt. En dan uh, kijken hoe het met die maand van, hoe noemde u hem ook weer? Ehm, senioren en veiligheid. Senioren en veiligheid. En dat gaat over meer dan alleen herken, neem ik aan. Ja, zeker. zeker. Ook uh, huizen, Ja, precies. Eh, de losse dingen. kleedjes en zo. Ja, precies. Ja. ja. dat heeft ook mee te maken. maar dat komt dan nog allemaal in, het, in de toekomst. Maar dit hebt u in ieder geval duidelijk gemaakt dat dit een heel belangrijk onderwerp is om geen angst te krijgen. En dat onderzoek is geweest. En mensen, ja, die moeten beter opletten dat het niet gebeurt, dat zou mooi zijn. Ingrid Rep als nieuwe directeur van de KBO PCOB, dank voor het gesprek en heel veel succes met het mooie werk wat u eh, bent gaan doen. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. danse en toi. Si tu l'as. Voir qui dort en toi. Tu vois, ça ne s'achète pas. Crusaders samen met eh, Randy Crawford. Kan de R niet zeggen. <laughs> Street Life, lekker. En Frans Gam met La Ella. We kennen haar natuurlijk van Poupée du Sier Poupée du Son. Weet je het nog? Van het Eurovisie Songfestival. Daar won ze mee. Ooit. 100 jaar geleden ongeveer. Dus mooie herinnering trouwens. Eh, ik kijk even naar onze website. www.go-rtv.nl Dat doe ik altijd even tussen twee bakken koffie door. En eh, wat zie ik daar staan? Coalitie Interneuzen is rond. Een mooie coalitie, denk ik. Lekker breed. Van GroenLinks tot de VVD. Dus dat... Eh, eh, kan eh, niet missen, daar zit alles in. En Dayton moderniseert. Wij worden een mensgerichte organisatie. En dan gaan er allerlei vraagtekens boven mijn hoofd. Wat was het vroeger dan? Nou ja, eh, wat er allemaal gaat veranderen bij de Dayton... dat kun je allemaal lezen op onze website. www.go-rtv.nl Gewoon de nieuwsite van Zeeuws-Vlaanderen. Dit is geen afscheid, want jij gaat niet weg blijf je zien, ik blijf horen wat je zegt. Ik neem je mee, want jij hoort bij mij. In mijn gedachten ben je heel dichtbij. Zolang ik hier ben, zal jij er nog zijn. Dit pakt niemand, niemand ons meer af. Deze tijd gaat nooit verloren. Als ik zie wat, zie wat jij ons gaf, zie ik wat we kunnen worden. En we zien nog niet wat morgen brengt, maar we weten diep van binnen. Dit pakt niemand, niemand, niemand ons meer af. Soms was het moeilijk als het strijdt. Als ik terugkijk, heb ik geen zin. standing anywhere We're lost in a mass masquerade. inside this lonely game we play. Hearts are weeping, disappear every time I see your eyes. No matter how hard I try. understand the reasons that we carry on this way. We're lost in a man. Prachtige muziek van George Benson. Een echt zen momentje op de zondagmorgen. <laughs> Jawel, This Masquerade. En eh, wat hoorde je ervoor? Oh ja, Kim Lian van de Meij. En dit pakt niemand ons af. <laughs> Ja, um, dat zijn van die momenten die je gewoon voor jezelf eh, moet bewaren. Als het ware van die geluksmomentjes. Ja. John Rawls had ze ook, hè? If I Only Had Time. Prachtig, uit 1968. Welkom bij de show. Als je net bijkomt. kom je net uit je eh, bed rollen. Nou, leuk dat je erbij bent.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 Arjan Braas en eh, Leonie. Ja, lekker hoor. Ja, ik kom er voorbij en misschien jij ook wel. Zou wel heel prettig zijn. En John Rawls, If I Only Had Time ervoor natuurlijk, dus straks. Straks, over een paar minuten al, dan gaan we het tweede uur beginnen. En dan hebben we onder andere de boxtops, Sugarloaf, The Bee Gees, The Queen, Michael Bublé. Nou, volgens mij alle reden om lekker te blijven luisteren naar GoFam. Dus blijf bij me, blijf bij Go. En ehm, ja, dan komt het allemaal goed. En we hebben een reportage van Jeroen van Gent. Komt er ook aan. Tot besluit van dit uur. Nou, ook weer romantiek eigenlijk van Lionel Richie. Do it to me. Tot zometeen. so good. for your love. Can't get enough of your love.